Hij was hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad... tot die krant in 1970 fuseerde met de Nieuwe Rotterdamse Courant... tot het huidige NRC Handelsblad. Onder het pseudoniem S. Moontaak schreef hij een wekelijkse rubriek, rubriek met persoonlijke observaties over talloze onderwerpen. De laatste aflevering verscheen begin deze maand. Henk Hofland was 88 jaar. De economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland worden met een half jaar verlengd. Dat melden bronnen aan meerdere persbureaus. De sancties zijn twee jaar geleden ingesteld vanwege de Russische inmenging in Oekraïne. Tegen de Krim werden de sancties vorige week al met een jaar verlengd. De Nederlandse landbouwsector had gehoopt op een opheffing van de sancties... zodat de Russische boycott van landbouwproducten ook zou verdwijnen. Het Internationaal Olympisch Comité neemt de straf over die de Atletiek Federatie heeft opgelegd aan de Russische atleten. De federatie bepaalde vorige week dat ze vanwege dopingschandaal niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen. De Russische atleten die niets gebruikt hebben stappen nu naar het Internationaal Sporttribunaal CAS. De schone atleten vinden dat hun uitsluiting ingaat tegen de Olympische waarden. De Tweede Kamer heeft de vermoorde Britse politica Joe Cox herdacht. Kamervoorzitter Ariep zei dat de Kamer, net als de rest van de wereld, was geschokt door de laffe aanslag. Ariep zei verder dat Nederland van dichtbij heeft meegemaakt hoe het is als wat je vindt en zegt onder vuur komt te liggen. In Groot-Brittannië wordt nog onderzocht of de moord op Cox daadwerkelijk een politieke aanleiding had. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 26 graden.